4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Turkse staatspersbureau Anatolia heeft een lijst gepubliceerd... met organisaties en bedrijven in Nederland... die banden zouden hebben met de Gulen-beweging. Turkije houdt, Gülen Gulen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. Het Nederlandse kabinet vindt dat Ankara zich te veel bemoeit... met de Turkse gemeenschap in Nederland. Tijdens de burgeroorlog in Jemen zijn tot dusver zeker 10.000 mensen om het leven gekomen. Volgens de VN ligt het dodental waarschijnlijk nog hoger omdat mensen worden begraven zonder dat er melding van wordt gemaakt. In Jemen vechten regeringstroepen tegen Sjiïtische Houthi-rebellen. De regeringstroepen worden gesteund door een coalitie onder leiding van het Soenitische Saoedi-Arabië. De Deense regering heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de politie asielzoekers kan weigeren aan de grens. De wet moet bovenop eerdere strenge maatregelen komen die Denemarken heeft genomen om de instroom te beperken. Volgens de regering hebben dit jaar al meer dan 53.000 migranten geprobeerd Denemarken te bereiken. Het OM eist een jaar cel tegen oud-directeur Erik N. van de stichting ALS... voor verduistering van ruim 300.000 euro en valsheid in geschriften en zou als directeur van de stichting ter bestrijding van de dodelijke spierziekte 177.000 euro hebben verduisterd. Om dat weer terug te betalen zou hij 143.000 euro hebben ontvreemd van een andere stichting. De afsluitdijk gaat aanstaande zondagochtend dicht voor een hardloopwedstrijd. Tussen 1 uur s ochtends en 12 uur s middags zullen ongeveer 7.500 hardlopers aan de start verschijnen voor de ruim 30 kilometer. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de afsluitdijk dichtgaat voor het verkeer wegens een evenement. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af tot 12 graden en kan er mist of nevel ontstaan.